7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De internationale staalgigant Tata Steel gaat bezuinigen... en fors schrappen in het personeelsbestand. Een groot deel van de bezuiniging moet door Tata Steel in Velsen worden opgebracht. Dat staat in een memo aan het personeel dat in handen is van NH Nieuws. In totaal wil Tata Steel in heel Europa voor 830 miljoen euro bezuinigen. De vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel zegt dat zo'n 2500 banen in Nederland, Frankrijk, Engeland en België verdwijnen. En dat komt neer op een kwart van alle banen bij die vestigingen. Ook vandaag stemt het Britse lagerhuis niet over het Brexit-akkoord van premier Johnson met de Europese Unie. De voorzitter van het lagerhuis houdt de stemming tegen... omdat dezelfde motie niet twee keer aan het parlement mag worden voorgelegd. Zaterdag was de eerste keer. In die zitting bepaalt het lagerhuis dat pas met het Brexit-akkoord kan worden ingestemd... als alle bijbehorende wetgeving is goedgekeurd. Het is niet duidelijk hoe lang dat proces gaat duren. De uittredingsdatum is nog steeds 31 oktober. Premier Johnson heeft op last van het Lagerhuis zaterdag een brief gestuurd aan de Europese Unie waarin hij om uitstel vraagt. De EU heeft nog niet op het verzoek gereageerd. De politie in Utrecht waarschuwt voor een babbeltruc... waarbij oplichters zich aan de deur voordoen als verpleegkundigen die bloed komen prikken. Ze nemen bloed af, maar intussen worden ouderen bestolen van hun geld en pinpas. In Utrecht wisten de nepverpleegkundigen bijna 3000 euro buiten te maken. De twee slachtoffers hebben aangifte gedaan. Er wordt nog onderzocht of er meer mensen op deze manier zijn beroofd. Een oud-militair van 22 heeft een taakstraf van 120 uur gekregen... voor het aanranden van een collega op een kazerne in Ermelo. De militaire kamer zegt dat de pesterijen, die een seksueel karakter hadden... zeer vernederend waren. De ex-militair heeft spijt betuigd. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen veel bewolking, een enkele bui en soms ook zon. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht door de werkzaamheden... tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn... 7 kilometer file en een kwartier vertraging.